Start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Schaatster Irene Wust heeft op de 1500 meter heroverd. In Tialf bleef ze titelverdedigster Jorien Termors voor. Het brons ging naar Marit Leenstra. Bij de mannen werd Daidijn Tap voor het eerst in zijn schaatscarrière... Nederlands kampioen op de 500 meter. Eerder vanavond won Sven Kramer voor de negende keer goud op de 5000 meter. Jorrit Bergsma werd tweede en het brons was voor Douwe de Vries. De prestatie van Kramer is bijzonder. Nog nooit won een Nederlandse schaatser negen nationale titels op één afstand. Honderden Nederlanders zitten vast op het Kaapverdische eiland Boavista. Ze kunnen daar niet weg door een zandstorm. Boven het vliegveld hangt al dagen een grote zandwolk... waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen of opstijgen. Het naastgelegen eiland Sal is wel bereikbaar. Reisorganisatie TUI zegt dat ongeveer 180 Nederlanders nog op Boavista zitten terwijl ze al terug hadden moeten vliegen. Nieuwe vakantiereizen naar het eiland zijn geannuleerd. TUI zoekt voor die mensen een andere zonbestemming. Koningin moeder Paola van België ligt in het ziekenhuis. De 79-jarige vrouw van voormalig koning Albert was gevallen. Ze heeft daarbij een wervelbreuk opgelopen. Paola ligt in een ziekenhuis in Brussel. Het herstel gaat een paar maanden duren. En het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in de steden met oud en nieuw korte tijd slecht zal zijn. Door het vuurwerk komt veel fijnstof in de lucht. Mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van krijgen. Het RIVM adviseert hen om binnen te blijven. Waarschijnlijk duurt de luchtverontreiniging niet lang, want door de wind verdwijnt de smog snel weer.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 No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you When the curtains crawl, is the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. Love Songs ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis, tot 10 uur. Blijf bij jullie. Gezellig, lekker warm. De contouren in het land Vervagen in de mist Het schijmer wordt verdrongen De nacht wordt uitgewist In een doolhof van emoties Is de tijd voorbij gegaan Dan loopt ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zo zoveel zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken in het hart van. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover Friesland, de kast. En ik zeg net tegen de jongens hier, toch iets anders dan kerstmuziek. Eindelijk hoor ik iemand zeggen. Je luistert naar de love songs. Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing is a picture of you. to make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. jealous sky when we walked in fields of gold. when we walked in fields of gold. Fields of Gold, Eva Cassidy. Het volgende nummer wat ik, eh, wat ik klaar heb staan, dat is een. Eh, dat, dat, eh, dat, draag ik op aan alle fans. Jullie hebben het allemaal wel gehoord. Eerste kerstdag. Denk ik. Different Corner, George Michaels. En zo gaan al die iconen stuk voor stuk. We worden allemaal ouder. Sarah Lachlan en eh, I Love You.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 En, eh, je mag altijd reageren natuurlijk. Mailtjes insturen, gedichten insturen, noem het maar op. Als is mogelijk. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't wait. Hello. I je You van Roberto Fleck. Het was een verzoek. En eh, ja, ik draai Je hoort het. Heb je zelf nog een verzoek. En ze komen al binnen hoor trouwens. Maar dat geeft niet. Blijf me gewoon sturen. Eh, de lijst eh, wordt vanzelf langer. En dit is echt niet de laatste Love Songs uitzending. er komen er nog veel meer. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Tracy Chapman. The Promise. if you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for think of me. If you miss me once in a while, then I A place In in heart. Tracy Chapman, The Promise. En je luistert nog steeds naar de Love Songs van ZFM Zandvoort tot aan de klok van 10 uur maar liefst. Duurt nog eventjes, want het is net eh, ja, lokale tijd hier in Nederland, in Zandvoort. Is het kwart van negen, maar ja, er zijn meer mensen die luisteren. Maar in ieder geval voor iedereen, deze voor jullie. something bless you once, twice, three times. pains. You've made my life worth living for. And if I had to live my life over again, dear, I'd spend each and every morning You once, twice, three times a lady. Three Times a Lady. Jawel. Zo laten wij ze allemaal ons een keertje voorbij komen.